Goedemiddag, ik ben Sid van der Linde en dit is het nieuws van NOS op 3. Er worden meer jodiumtabletten verkocht in Nederland vanwege de oorlog in Oekraïne. De Russische nucleaire dreiging en de aanval op een grote kerncentrale maakt mensen in heel Europa zenuwachtig. Als er iets zou ontploffen zijn de gevolgen niet te overzien. Apothekers en drogisterijen zien dat meer mensen jodiumtabletten komen kopen voor het geval dat. was maandag ongeveer het eerste telefoontje van uh, patiënten... Eh, verkoop je kalium, eh, kaliumjodide tabletten. Dus toen eh, begon het eigenlijk en dat gaat eigenlijk de hele week zo door. Jodiumtabletten kunnen de kans op schildklierkanker verminderen, maar ze werken alleen bij mensen jonger dan 40 en zomaar slikken is ook niet zonder risico. Het ministerie van Volksgezondheid zegt dat het niet nodig is om nu al jodiumtabletten te kopen. Nederlandse universiteiten en hogescholen gaan niet meer samenwerken met kennisinstellingen in Rusland en Belarus. Ze vinden de Russische invasie van Oekraïne een aanval op vrijheid en democratie. Ook academische ziekenhuizen en onderzoeksinstellingen werken niet meer samen met Russen en Belarussen. Studenten, docenten en onderzoekers uit die landen die nu in Nederland zijn, mogen wel blijven. In Nijverdal in Overijssel komt er sinds vanochtend bij 100 huizen geen water meer uit de kraan. Er zit een breuk in de waterleiding en daardoor stroomde er water de straat op en spoelde het zand tussen de stenen weg. De boel is afgezet om te voorkomen dat mensen in eventuele zinkgaten vallen. Waterleverancier Vitens denkt dat de problemen over een half uur zijn opgelost. In Zuidwest-Friesland zijn heel veel politieke partijen wat kwijt, zoals de ChristenUnie. Wij zijn 50 borden kwijt, PvdA is 160 borden kwijt, D66 is borden kwijt, VVD is borden kwijt. Verkiezingsborden worden gestolen. Ze hangen niet meer om lantaarnpalen en in bushokjes. De ChristenUnie noemt het een aanval op de democratie en ook de PvdA heeft er dus last van. Kijk, het is geen vernieling van eh, iemand die de stad uitkomt met een borreltje en eh, ik ga of de, de snorretjes en de brilletjes die we wel kennen. Dit is echt georganiseerd schade loopt in de duizenden euro's. De gemeenteraadsverkiezingen zijn op woensdag 16 maart. Het weer nog, veel zon vanmiddag. Het is 9 tot 11 graden. Vanavond helder en koud. Vannacht kan het zelfs een beetje vriezen.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 Tot zover de verkeersinformatie. Bedankt dat je lid bent van de ANWB. Dat vieren we met extra's speciaal voor jou. Want als je nu een autoverzekering bij de ANWB afsluit, krijg je een jaar lang extra korting. Hoe langer je lid bent, hoe hoger die korting.